Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bouwbedrijf Maurik komt bewoners die getroffen zijn door het hijskraanongeluk en af aan de Rijn financieel tegemoet. Het bedrijf geeft een voorschot van 2000 euro voor mensen die hun huis niet meer in kunnen. Ondernemers kregen 5000 euro als ze hun bedrijf niet kunnen voortzetten. Het bedrag is bedoeld als voorschot totdat de verzekering uitbetaald heeft. De directeur van het betrokken kraanbedrijf zegt dat de klus vaker op deze manier is uitgevoerd. Ook met hijskranen op pontons in het water. De bosbranden in het noorden van Californië hebben zich de afgelopen dagen over een groter gebied verspreid. Zo'n 9000 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Duizenden mensen zijn uit het gebied geëvacueerd. Er is in Californië al meer dan 200 vierkante kilometer natuurgebied in vlammen opgegaan. ZZP'ers in Nederland dragen ruim 62 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat is ruim 10% van de totale economie, schrijft eh, de website ZZP Barometer. Er zijn ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel in ons land. De verwachting is dat dat aantal nog verder zal stijgen. Het gemiddelde bruto uurloon van ZZP'ers in Nederland is 68,18 euro. Mannelijke ZZP'ers verdienen gemiddeld bijna 10% meer dan vrouwen. Op het vliegveld van Zurich zijn vorige maand drie Chinezen betrapt met 262 kilo ivoor. Daarvoor zijn er schatting 40 tot 50 olifanten gedood. De Chinezen waren op weg van Tanzania naar Peking en maakten een tussenstop in Zurich. Het ivoor was in meer dan 100 stukken gezaagd en verstopt in acht verschillende koffers. Volgens de Zwitserse douane heeft het een straatwaarde van ongeveer 377.000 euro. Behalve ivoor hadden de Chinezen ook nog tientallen leeuwentanden en klauwen in de bagage verstopt. De drie mannen zijn opgepakt en verhoord. Het weer, de buien trekken geleidelijk weg en af en toe schijnt de zon. Het blijft vanavond en komende nacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld. Landinwaarts wordt het dan een graad 25. Aan zee 20 tot 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Knopendiemen 9 kilometer file door een kapotte auto.